11 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem moet aftreden als voorzitter van de Eurogroep, vindt SP-leider Roemer. In het Radio 1-journaal zei Roemer dat Dijsselbloem heeft gefaald in de onderhandelingen met Griekenland. Hij heeft keihard rechtsbezuinigingsbeleid opgedrongen aan Griekenland, terwijl dat economisch, maar ook sociaal onverantwoord is, zei Roemer. Raadsleden in Gouda die voor de bouw van een complex met een moskee willen stemmen zijn bedreigd. De gemeenteraad stemt woensdag over de komst van twee scholen en een moskee. In de dreigementen staat dat voorstanders thuis worden opgezocht om tot inkeer te komen. De teksten staan op de Facebookpagina van de actiegroep Identitair Verzet. De burgemeester van Gouda neemt de bedreigingen serieus en heeft contact opgenomen met de politie om raadsleden te laten beveiligen. Twee bomaanslagen in Nigeria hebben gisteravond aan tientallen mensen het leven gekost. De bommen explodeerden in een restaurant en in een volle moskee in de stad Jos. Er vielen zeker 44 doden en 67 mensen raakten gewond. In het restaurant kwamen vaak prominente politici. De aanvallen zijn waarschijnlijk het werk van Boko Haram. De Europese beurzen zijn 1 tot 2 procent lager geopend vanwege het Griekse nee in het referendum van gisteren. De AEX opende zo'n 2 procent lager. De daling is kleiner dan een week geleden toen de onderhandelingen met Griekenland waren vastgelopen. Toen daalden de koersen 4 tot 5 procent. Op Schiphol heeft de douane vanochtend een stiptijdsactie gehouden. Alle passagiers van aankomende vluchten en al hun bagage werden gecontroleerd. De douaniers demonstreren met die actie tegen het uitblijven van een nieuwe CAO voor Rijksambtenaren. De onderhandelingen daarover met het ministerie zitten vast en de ambtenaren zitten nu al meer dan vier jaar zonder CAO. Vorige week waren er vergelijkbare acties in de haven toen werden vrachtwagens extra gecontroleerd. Het weer, vrij zonnig en droog.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 Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat bij Muiden 2 kilometer file. De brug is even open. En datzelfde geldt voor de A9 richting Alkmaar bij het knooppunt Velzen 3 kilometer. A9 richting Amstelveen bij Batuverdorp 2 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd.